Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden kinderen verdwijnen uit Nederlandse opvangcentra. Dat blijkt uit cijfers van het COA, die over de opvang van asielzoekers gaat. Het is de bedoeling dat mensen aankloppen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... en vanaf daar dan naar een andere opvangplek gaan. Maar veel kinderen komen daar nooit aan. Een deel kiest ervoor om naar familie ergens anders in Europa te gaan. Anderen belanden in de criminaliteit of de prostitutie. De eerste 10 Oekraïense straaljagerpiloten beginnen deze zomer aan hun F-16-lessen. Die trainingen worden georganiseerd door ons land en door Denemarken. En dus kregen we een schouderklopje van de Amerikaanse minister van Defensie. Ik especially want to thank Denmark and which have decided to lead a European coalition in providing F-16 training for Ukrainian forces. Waarschijnlijk komen er later nog meer piloten onze kant op voor de training. En het is enorm lekker wakker worden voor Erik ten Hag. De coach van Manchester United zag zijn team gisteravond met 4-1 winnen van Chelsea. En daarmee hebben ze een ticket voor de Champions League in de pocket precies de plek waar de club thuis hoort, zegt Den Haag. Oh, it's important. Um, this club belongs in the Champions League, eh, but it's not easy in the Premier League. There is a eh, tough competition, um, so a lot compete for that position. I think seven, eight clubs. So it's a massive eh, performance when you get this done. Den Haag zegt dat het niet makkelijk is om in de Engelse competitie de Champions League te halen... omdat er veel concurrentie is. Dit jaar speelde Menu een niveautje lager in de Europa League. Het weer nog vanochtend fris. Daarna een prima lentedagje met veel zon en 15 tot 20 graden. Morgen en overmorgen eigenlijk meer van hetzelfde. Het wordt dan zelfs nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Cuando se inma de dolores, cuando se quema amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. la non de cantare, esta rumba esta guitarra, yo que yo siempre cantaré, non no siempre cantaré, non no siempre cantaré, esta rumba esta io che que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré.